Pia Beck begon haar carrière kort na de bevrijding als pianiste en zangeres in het Miller Sextet. Een paar jaar later begon ze een eigen combo. Haar eerste compositie, Pia's Boogie, werd een hit. In de jaren 60 emigreerde ze naar Spanje, waar ze samen met haar vriendin een pianobar begon. Zes jaar geleden nam ze afscheid van het grote publiek met een jazzconcert in Hilversum. Pia Beck overleed aan hartfalen. Een recente tip over zwart geld was mogelijk gebaseerd op onrechtmatig verkregen informatie. Staatssecretaris De Jager maakte onlangs bekend dat de Belastingdienst van een tipgever informatie heeft gekregen over honderden zwartspaarders in het buitenland. De Kamer wilde weten hoe vaak geld aan tipgevers wordt betaald. Volgens De Jager heeft de Belastingdienst dat zo'n vijf tot tien keer gedaan. De landsadvocaat en het Openbaar Ministerie vonden het geen bezwaar dat de tipgever mogelijk niet op een eerlijke manier aan zijn informatie is gekomen. In Hellevoetsluis woedt een uitslaande brand in een appartementencomplex. Dat is gevestigd in het voormalige marinehospitaal. Het gebouw kan als verloren worden beschouwd. Ook gebouwen in de omtrek worden bedreigd. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Of er slachtoffers zijn is onduidelijk. Ook over de oorzaak van de brand in Hellevoetsluis is niets bekend. Bij een ongeluk in een, eh, op het kanaal bij Oberhausen is een 58-jarige stuurman uit Rotterdam omgekomen. De stuurhut werd van het schip afgerukt toen het de onderkant van een brug raakte. De stuurman viel in het water en verdronk. De kapitein, ook uit Nederland, raakte zwaar gewond. Het schip was leeg. Het weer, er vallen buien, in het noordwesten soms met onweer. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het is een graad of 10.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 Like Badu, I'ma tell you the truth, Showing proof. tell him, come on, help you get your You need to call Tyrone. Call him. But you can't use my home.